7 uur. Clemens Peters met het NOS Staatsbosbeheer hoeft niet voor de rechter te komen... vanwege de dood van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Een aantal mensen had aangifte gedaan... omdat er de afgelopen voorjaar zoveel edelherten, paarden... en andere grazers doodgingen door honger en kou. Dat was de schuld van Staatsbosbeheer, vinden ze. Maar volgens het Openbaar Ministerie klopt dat niet. Staatsbosbeheer voert landelijk beleid uit... en is dus strafrechtelijk niet verantwoordelijk, meent de OM. En verder was er sprake van extreme winterse omstandigheden... en ook daaraan kan Staatsbosbeheer niets veranderen. Onderwijsminister Slop vindt het onacceptabel dat docenten op middelbare scholen worden uitgescholden en geïntimideerd. De school moet ook voor hen een veilige plek zijn. Slop reageert op een onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de middelbare schoolleraren wel eens vervelende ervaringen heeft met leerlingen. Volgens Slop is het geen nieuw probleem en past het bij de algehele verruwing in de samenleving. Het is nog altijd te droog in Nederland. Uit de nieuwste droogtemonitor blijkt dat de situatie nauwelijks verbetert... ondanks de regen die deze week valt. De scheepvaart houdt last van een lage waterstand in de rivieren. Volgens de waterschappen zijn er 200 dagen met regen nodig... voordat het grondwaterpeil weer op het oude niveau is. De politie heeft zich vanmiddag ontfermd over een blond jongetje van een jaar of twee... dat vanmiddag alleen op straat liep in de Molenstraat in Helmond. De jongen had alleen een t-shirt, een luier en slippers aan. Na een burgernetbericht meldde zich tegen zes uur een familielid van het jongetje... dat met de moeder naar het politiebureau kwam. Waarom het kind alleen en zonder warme kleren op straat liep, is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond bewolkt en wat regen of motregen. Vannacht wordt het niet kouder dan 7 graden. Ook morgen is het nog bewolkt en valt er wat regen.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 Op eh, de ringweg van Amsterdam loopt het nog wel eventjes vast. Aan de zuidkant van de stad richting de A10 West... staat tussen Over Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer 4 kilometer. Vertraging is een minuutje of vijf. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.